eerst het NOS nieuws van 7 uur. We willen een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan minderjarigen. In het AD zeggen ze dat rusteloosheid, vermoeidheid en hartritbestoornissen bij jonge patiënten vaak worden veroorzaakt door de pepdrankjes. Sommige minderjarigen komen op de spoedeisende hulp terecht. Op de energiedrankjes staat nu al wel de verplichte waarschuwing niet aanbevolen voor kinderen. De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun seksleven, concludeert het kenniscentrum Rutgers uit onderzoek onder 17.000 mensen. Jonge vrouwen en oude mannen hebben wel vaker seksuele problemen. Bij de vrouwen gaat het bijvoorbeeld over pijn bij het vrije en bij mannen over erectieproblemen. Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna een kwart van de vrouwen ervaringen heeft met seksueel geweld. Het openbare leven in Griekenland ligt vandaag grotendeels plat vanwege een algemene staking. Onder meer personeel in het openbaar vervoer legt het werk neer. De staking is georganiseerd vanwege hervormingen die de Griekse regering moet doorvoeren om in aanmerking te komen voor nieuwe Europese miljardenhulp. De actievoerders zijn vooral boos over de inperking van het stakingsrecht. Kostbare kroonjuwelen van de Britse koninklijke familie werden tijdens de Tweede Wereldoorlog verborgen in een koektrommeltje in Windsor Castle. De toenmalige koning George VI wilde zo voorkomen dat de juwelen in handen van de nazi zouden vallen. Koningin Elisabeth vertelde erover in een documentaire over haar kroning 65 jaar geleden... die de BBC gisteravond uitzond. Kiki Bertens is door naar de tweede ronde van de Australian Open. De tennisser versloeg Catherine Bellis in drie sets. Vorig jaar verloor Bertens nog van de Amerikaanse op Roland Garros. De grootste verrassing was de uitschakeling van Venus Williams. De finalist van vorig jaar verloor in twee sets van de Zwitserse Belinda Bencic. Het weer, het is bewolkt vandaag en tegen de middag gaat het vanuit het westen regenen. Het waait stevig, vooral aan zee, en de temperatuur ligt rond de 6 graden. Ook morgen en woensdag veel buien. Dit is DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, staan nu 15 files. Op deze wegen heb je veruit de meeste vertraging. En dat heeft eh, vooral te maken met ongelukken. Op de A4 richting Amsterdam loopt het op twee plekken vast. Eerst tussen Rijswijk en Leidsendam 7 kilometer en een uur vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. Verderop tussen Hoogmade en Hoofddorp 15 kilometer. Hier is de weg weer vrij na een ongeluk, maar de vertraging is nog wel een half uur.